Vooral omdat de groepsgrootte buiten omlaag gaat naar twee personen. Behalve voor mensen uit één huishouden. Bruls gaat ervan uit dat mensen die de regels overtreden... morgen eerst een waarschuwing krijgen... maar dat de regels later wel echt gehandhaafd gaan worden. Nederland gaat om 5 uur de komende ochtend weer in lockdown. Vrijwel alles gaat dicht. Scholen, horeca, sportscholen, musea en theaters. Alleen essentiële winkels en afhaal blijven open. Het demissionaire kabinet heeft daartoe besloten omdat er grote zorgen zijn... over de Omicron-variant van het coronavirus. Er wordt rekening mee gehouden dat de besmettingscijfers door die variant weer zo hard oplopen dat er meer mensen in het ziekenhuis komen dan tijdens de eerste coronagolf. Daarom wordt ook de boostercampagne versneld. Het kabinet streeft ernaar dat iedereen boven de 18 half januari een boosterprik heeft gehad. Reizen naar het buitenland blijft wel toegestaan. Vanaf woensdag scherpt het kabinet wel de regels aan om vanuit niet-Schengenlanden naar Nederland te reizen. Verder is overleg over de maatregelen die in de EU gaan gelden. Voetbal dan. In de eredivisie hebben FC Twente en AZ goede zaken gedaan. FC Twente won met 1-3 van PEC Zwolle. En AZ versloeg Willem II met 4-1. De andere wedstrijden, Heracles FC Groningen werd 4-2... En twee wedstrijden eindigden in gelijkspel. Fortuna Sittard tegen FC Utrecht en Sparta tegen Vitesse eindigden allebei in 2-2. Het weer blijft bewolkt, van 8 graden of 7 en lokaal kan er wat mist ontstaan. De komende dag opnieuw 8 of 9 graden. Aan het eind van de dag in het noorden mogelijk wat zon. En de komende week wordt het kouder.